Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De FNV geeft het huidige en de vorige kabels de schuld van de sterk gestegen werkloosheid. Volgens vicevoorzitter Hartveld zijn er nu banen nodig, geen schadelijke bezuinigingen. Hij zegt verder dat als de werkloosheid oploopt tot 600.000... de politiek niet moet blijven roepen dat de werkloosheid in Nederland relatief laag is. Dat is een verkeerd signaal, zegt Hartveld. Het CBS maakte vanochtend bekend dat op dit moment 7,5% van de beroepsbevolking geen baan heeft... 592.000 mensen zitten zonder werk. dat is het hoogste aantal in 30 jaar. Het treinverkeer rond Utrecht is ontregeld. Volgens de NS komt dat door een samenloop van storingen. Op veel trajecten rond de stad rijden minder treinen. De NS adviseert reizigers om de omroepberichten en internetsite goed in de gaten te houden. In het centrum van de Syrische hoofdstad Damascus is een zware explosie geweest. Dat gebeurde vlakbij het hoofdkantoor van de regerende Baatpartij. Volgens ooggetuigen ontplofte een autobom tussen het kantoor en de Russische ambassade. Syrische activisten melden dat er zo'n 30 mensen zijn omgekomen. Syrische staatstelevisie spreekt van een terreuraanval. In Jemen is een Nederlander een week lang vastgehouden. Volgens de autoriteiten in Jemen wist de Nederlander te ontkomen aan zijn ontvoerders... die banden zouden hebben met Al-Qaeda. Over de identiteit is niets bekendgemaakt. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken kreeg op 14 februari een melding van een familielid van de Nederlander over de ontvoering. Nog dezelfde dag is er overleg geweest tussen de autoriteiten in Jemen en de Nederlandse ambassadeur in het land. Twee dagen later wist de man aan zijn ontvoerders te ontkomen, meldde zijn familie aan het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij zou nu in een hotel in de hoofdstad Sanaa zijn ondergebracht. Het weer wolkenvelden breiden zich vanuit het oosten over het land uit.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 op ZFM en Message in a Bottle. Twee weken geleden werden ze uitgereikt en afgelopen zaterdag was het op Nederland 3 te zien. De grote muziekprijs aller tijden. De Grammys, en dat is een muziek, muziekshow, er zijn alle grootheden uit de muziek aanwezig. Ze waren een aantal leuke muzikale samenwerkingen, waaronder tussen Ed Sheeran en Elton John. En Sting, die deed het samen met Bruno Mars. En dat is best grappig, want toen Bruno Mars zijn nieuwe single uitbracht, Locked Out of Heaven toen werd er vaak een vergelijking gemaakt. Nou, dat zou net zo goed een liedje van de police kunnen zijn. Dus wat deed Sting nou? Die deed samen met Bruno Mars... Locked Out of Heaven... en een soort mashupje van eh, Walking on the Moon van de police. En dat klonk zo. Ja, goed gedaan. Dat was vorige week dus. Op de Grammys, tenminste vorige week werd het uitgezonden op Nederland 3. Ik vind het wel heel erg goed gedaan. Ja, maar hij heeft wel wat weg van Sting. Ja, precies. omdat de vergelijking werd gemaakt, hebben ze nu bij elkaar het podium gezet. En daarna, na dat optreden, was er nog een Bob Marley tribute met Rihanna erbij. En Damian Marley. Als je van muziek houdt en je bent er licht geïnteresseerd, ik zal het zeker checken. En binnenkort staat hij ook in de Ziggo Dome Bruno Mars, 15 oktober 2013. En de kaartverkoop gaat volgende week vrijdag van start. En dit is zijn nieuwe single. When I Was Your Man. Same bed but it feels just a little bit bigger now.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 I do all too fall in love with a girl touch the Hoe vaak heb jij hierop gedanst in je leven? Eh, heel vaak. Ja? <laughs> ja hoor. En telkens met dezelfde vrouw? Eh, eh, ja, ja, ja ik durf het bijna niet te zeggen, maar voor mij ben ik al iets van 28 jaar getrouwd, man. Oh, netjes, netjes zeg. En daar dan een paar jaar verkering gehad, of daarvoor heet dat oh, gewoon. Ja. Dus je bent eigenlijk over de 30 heen? Dat moet je wel berekenen. Ah, ja, heel goed. En dat je op een gegeven moment... Eh, schat? Ja? Ja. Eh... weet je niet wat voor dag vandaag is? Nee, eh, geen idee. <laughs> en uh, eh, krijg een mooie bos rozen? Ja, wat is er dan? Nou, we zijn 35 jaar getrouwd. <laughs> Zo gaat het wel eens, weet je wel. Nou ja. ja, ik kan me daar iets bij voorstellen. Ja, precies. Nou, ik kan het niet al veroordelen, maar ik heb het vermoeden dat het zo, dat het Komt zo nog Wel. Komt nog wel. hey, um, zometeen muziek van Cher, Walking in Memphis, maar nu, nu eerst een plaat. Als jij een keer zegt van Rudy, maak jij voor mij eens een playlistje die, jij, die ik in mijn slaapkamer kan draaien. Je weet wat ik bedoel. Ik weet wat je bedoelt. Nou, dan komt zeker deze voorbij. Oh.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 Yeah. Ja, dit was een eh, gauw oude Share Walking in Memphis. En vooral dat, dat, dat, dat, eh, dat gospel choirtje aan het eind erachter. Hè. Dat, eh, dat doet het helemaal. Bruce Springsteen heeft hem ook, maar die vind ik wat te, te, te, te ruw. Maar van Share die uitvoering is... Helemaal, vind jij het mooist? Is, ja, ik ben niet zo fan van Share. Ik ook niet. Misschien vind ik het te, te mannelijk. Nou, dit nummer, eh, dit mag Ja, het is, een, dit, is een, dit is een leuk liedje, Walking in Memphis. We hebben nog eh, een half uurtje en dan is het eh, open huis in het kader van alweer voorbij. Adventure Week alweer voorbij. Ja, dus wil je nog even komen geen enkel probleem. Half uurtje, daarna sluit de tent. Daarna sluit de tent. En morgen van 12 tot 2 zijn we er weer live met de kids. Ja, dat is op uh, Friese, Vieze Vrijdag. Ja. Wordt uh, eh, ZFM Lunch wordt overgenomen door de kinderen. Zo is er een interview met ehm, een echte... Eh, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep. Dat is een verrassing nog. Oh, mag niet vertellen? Ja, nou ja, goed. Het is vieze... Ik bedoel, je moet wat verzinnen. Je moet een bekende zandvoort uit, uitnodigen... die iets met een Vieze Vrijdag heeft. Ja, dat, is, wordt lastig. Dus, maar goed, ehm, de kids moeten... De de riool komt voorbij. dat valt heel erg mee. Maar uh, dan gaan we van 11 tot 12 morgen gaan we vragen voorbereiden voor het interview. Het interview, het interview vindt plaats eh, rond kwart over één. En dan mogen de kids eh, aan de bekende Zandvoorten vragen stellen. wat ze vies vinden en wat ze lekker vinden. Oké, morgen dus van 12 tot 2 luisteren. En dan hebben we het over koken. Oeh. En eten. Wat, wat, wat had jij vroeger niet? Wat vond jij vroeger vies? Ik was geen fan van tomaten. Nou, nou, oké, dat kan. Ja, maar nu lees ik dat wel. Ja, nu ja ik vind, eh, eh, ik weet niet wat het was, maar het bleek selderij. Dat vind ik ook niet lekker. <laughs> Nog steeds niet? Nee, vind ik echt zo... Niet, spruitjes, vind ik niet spruitjes. Spruitjes vind ik lekker. Veel kinderen hebben problemen met spruitjes. Het is de manier waarop je het maakt natuurlijk. Ja. En eh, nou even klappen was nog het onderwerp. Dus, ja, nee, goed. Maar dat gaat die bekende Zandvoorters uitleggen hoe je niet lekkere groentes lekker kan maken. Juist. Dus morgen dus op Vieze Vrijdag. Zo kun je ook fotograferen in de duinen en zoeken naar sporen in de natuur. Dat is best leuk, want dan zie je bijvoorbeeld een pootje staan van een, een of ander beest. En dan kan je kijken van welk dier heeft hier nou gelopen. Ja. Ook op Stoere Zaterdag zijn er natuurlijk veel ehm, dingen te doen. Waaronder een slipdemo bij slotenmakers. Er is een quiz bij Lachende Zeerovers. De jongens tegen de meisjes. En je kunt je spierballen laten zien bij het spijkerbroekhangen in Kids Avenue. Oké. Een beetje, dan moet je er zo aan hangen. En, wie het langs volhoudt, die krijgt dan een prijsje, denk ik. En zondag is dan weer de laatste dag van de Kids Adventure Week. Opa en oma zondag. Ja, dat is toch leuk? Leuk, de laatste dag is er een eh, opa en oma quiz bij Café Koper. Zo is er ook ehm, schatgaven bij de Lachende Zeerover. En levend ganzenborden bij de Recreade. Nou, hier nog volop activiteiten tijdens de Kids Adventure Week. Alles is ook nog even terug te lezen op www.kidsadventureweek.nl heart just makes it difficult to write you a song about love. Your body armor reflects the starry night. Your touch is cold. Let the sun unfreeze your face. Let it reveal your mysterious ways. I'm lady. they lead the way for me. Read every word of your manual. You're no stranger to me. Let the sun unfreeze your face. Let it reveal your. Die Jungs haben gelacht, doch mir hat's überhaupt nichts ausgemacht. Sie war so süß, ihre Beine so lang. Bin fast ein Jahr in ihren Ballettkurs gegangen. Als ich erfuhr, dass sie auf Umweltschutz steht, hab ich Nein Danke auf meinen Parker genäht. Das hat sie damals alles nicht interessiert, doch seitdem weiß ich, wer die Welt regiert. Wie sie gehen und stehen sie dich ansehen. Und schon öffnen sich Tasche und Herz. Und dann kaufst du einen Ring und ein Herz. Alles sie, der Blick. Und schon ändert sich deine Politik. Kein Boss und kein Actionheld. Kein Staat und kein Mafia-Geld. Frauen regieren die Welt. Geschwister, von kokett bis naiv. Sie haben als Baby schon den Vater im Griff. Sie geben alles, wenn sie irgendwas wollen, und du beißt auf Granit, wenn sie schmollen. Du machst dich lächerlich und lässt dich verhauen, damit die Mädels einmal nur rüberschauen. Sie pushen Beckham und stürzen Clinton, ohne dafür eine Partei zu gründen. Wie sie gehen, uns stehen, wie sie dich ansehen. Und schon öffnet sich Tasche und Herz, und dann kaufst du einen Ring und ein Herz. Lass sie Verblick, und schon ändert sich deine Politik. Kein Boss und kein Action, hey. ¡Sí! Ik ben je eeuwig dankbaar. En ze noemen dat soort mensen ook wel groeners. Hè? het eerste uur had je bijvoorbeeld Paul Enka... die dan zo'n eh, hedendaags nummer weer terugbrengt in de oude stijl. Maar die jongens die oude, All-American Songbook zingen... dan heb je dus eh, Rod Stewart doet dat. Eh, Robbie Williams. Robbie Williams en nou, Roger Cicero. Ja, het is een, dan wel een moderne nummer. Maar het is ook weer dat grooners-achtige muziek. Met dikke big bands op de achtergrond. Heerlijke muziek. Lekker hè? Roger Cicero, Frauen Rigern die Welt. Ja. En hij deed mee met dit liedje op het Songfestival en hij heeft nooit wat bereikt. Nee, maar eh, als je hem opzoekt op YouTube, het is de ene, al, ene hit naar de andere ja, die, precies. die voort heeft gebracht. Hey, jij bent jazzliefhebber. Ja. En ehm, ik ook. Maar ik vind het altijd wel leuk om nieuwe artiesten, nieuwe jazzartiesten, nieuwe soulartiesten te ontdekken. Ik kijk veel op eh, internet voor eh, nieuwe artiesten. Misschien zijn er artiesten die een nieuw, album hebben uitgebracht, een nieuw liedje. Nu eentje. José James. Ik denk niet dat je hem kent. 35 jaar uit uit Amerika. Is al een tijdje bezig. En hij bracht in 2012 eh, het album No Beginning, No End uit. En het is echt een fantastisch laid-back jazzy muziekje. Gewoon voor een zomerse avond of misschien wel voor een donderdagmiddag. Don't talk to me. sorrow troubling me. We got to try and figure out some kind of way to go that we know. Hey, eh, eh, eh. Troubling me, every time I step around the way of dangers flow. So we can let it go. Say, I, I need someone like you understand my heart. I live Ja, dat was onmiskenbaar Roy Orbison. En als ik nou zeg, wie speelde nou op de basgitaar? George Harrison. Heel hey, goed. Hoe weet hij dat toch? Weet je dat goed, zeg? <laughs> ja, de Whale Brothers of zo. Ja, het is een, het een heel bekend liedje. Alleen, eh, ik, ik, wist niet dat het van Roy Orbison was. Nou, was, was. Een van zijn laatste hits. Nee, helemaal goed. Roy Orbison met George Harrison. Anything you want. hey, wanneer ben jij trots op je land? Nou, dat is een Op poosje, Nederland? Dat is een poosje geleden. Weet je. <laughs> Dat is een gewetensvraag die je me nou stelt. <laughs> een poosje geleden. Ja? Ja. Nou, ik 1988, zeg je dat Oh nou? ja, ja, precies. <laughs> Nou, ik ben ook trots op mijn land. Als een Nederlander iets presteert in het buitenland. Dat kan met sport zijn, zoals Epke Zonderland. Maar wij Hollanders kunnen trots zijn. Want nu is het ook in de muziekwereld zo... dat Nederlanders goed presteren... Een Nederland heeft namelijk de nummer 1 te pakken in Engeland. Het gaat om de DJ Nicky Romero en Avicii en I Could Be The One.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 <laughs> Zelfs in de studio klappen voor hem. Geweldig zegt John Mayer live. Vultures. Helemaal goed. Echt een prima keuze. Ja. Als je dit te gek vond, moet je zeker even het, eh, die dvd van hem checken. Zit van anderhalf uur live. John Mayer ooit een keer ergens opgenomen. Echt zo fantastisch. Want die man kan natuurlijk geweldig zingen en fantastisch gitaar spelen. Dus het is zeker de moeite waard. Goed, en morgen tussen 12 2 zijn we weer, hè? Ja, morgen 12 2 je hem luncht met de kinderen. Ja, we beginnen morgen om 11 uur met een uurtje redactie. En dan nemen we het programma ZFM Lunch over van de grote mensen. En dan gaan we twee uur live met live interviews... Live weer uiteraard. En ja. nog vele, vele andere items. Dus eh, de moeite waard om morgen te, eh, te, luisteren naar ZFM Lunch in het teken van Kids Adventure Week. En wil je dat nou bekijken? Dat kan via de webcam www.cfmstandvoort.nl www.cfmstandvoort.nl en druk je op live kijken. Foto's van eh, de Kids Adventure Week met, en met name de Radio DJ Workshop komen op facebook.com slash Tot zover deze uitzending, zometeen non-stop. Hier is Amos Lee. special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records. sugar pop, sugar pop, rocks and pop. You don't stop till the sweet beat drops. I shall improve as I stick and move. Vivid poems recited on top of the groove. Smooth mind, floating like a butterfly. Notes set float, sung like a lullaby. Brace yourself as the beat hits ya. Dip, trip, hip, fantasia. What's that? Diddy, diddy, bop. your body. Feel the beat drop, jazz and hip hop, dripping in your dome, it's a zone and bop. Funk infusion, a fly illusion, keeps you coasting on the rhythm to cruising. Up, down, round and round, rhymes profound, but nevertheless you got to get down. Fantasy freak through the beat, so unique, you move your feet the sweat from the heat. Back to the fact, I'm the Mac, and I know that.